ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het dark web zijn de afgelopen jaren zeven moordopdrachten voor normale Nederlanders geplaatst, ontdekte RTL Nieuws. Het gaat om bijvoorbeeld een lerares en een verpleegkundige. Techjournalist Daniel Verlaan deed het onderzoek en zegt dat online een moord bestellen dood eenvoudig is. Ja, ik, ik zou willen vertellen dat het heel eh, lastig is, maar het is eigenlijk net zo eenvoudig als iets bij thuiszorg bestellen. Dus het is echt heel makkelijk, is gewoon iets aanklikken, bestellen, bitcoin, hè, eh, digitaal geld overmaken en dan denk je dat die wordt uitgevoerd en gelukkig gebeurt dat dan niet. Maar het risico voor deze mensen is natuurlijk wel degelijk reëel, want er is gewoon iemand die je dood wil hebben. Die moorden zijn niet gepleegd omdat er een scamwebsite achter zit die geld wil aftroggelen mensen voor wie er een moordopdracht online stond zijn ingelicht door de politie. De Nederlandse atlete Zoe Sedney is zwaar teleurgesteld in de atletieke unie nadat ze slachtoffer werd van grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt ze in het blad Runners World. De ploegenoot die zich misdroeg mocht gewoon weer terugkomen in de selectie... omdat hij nodig was voor de Olympische Spelen. En ook heeft de Unie zich niet aan beloftes gehouden, zegt ze. Sedney miste door de gebeurtenissen de Spelen in Parijs. Ze stopte met atletiek en raakte in een depressie. Inmiddels traint ze bij een andere groep. In Amerika is iemand opgepakt die ingreep toen een auto inreed op een groep mensen in Los Angeles. Nadat dat gebeurde zou de man de automobilist in zijn rug hebben geschoten. De politie snapt dat de man boos was en iets wilde doen, maar zegt dat de verdachte al overmeesterd was toen hij werd neergeschoten. En bij heel veel gevangenen in Indonesië kan de vlag uit. Maar liefst 44.000 mensen worden vrijgelaten. Correspondent Mustafa Morgadi legt uit waarom. Om eh, een heel groot probleem eh, te verlichten in Indonesië... dat is eh, de overpopulatie van de gevangenissen. Er is officieel maar ruimte voor uh, krap 150.000 gevangenen. Indonesië heeft er 200 80.000. Betekent niet dat Indonesiërs bang hoeven te zijn voor moordenaars en andere gevaarlijke types die ineens vrij rondlopen. Vrijwel alle gevangenen die vrijkomen zitten om politieke redenen vast. Ze waren bijvoorbeeld kritisch op de regering of kregen een jarenlange celstraf voor het beledigen van de president. Heb ik het weer nog voor je. De ochtend begint bewolkt, af en toe ook zonnig. Later vooral buien in het noorden van het land en het wordt een graad of 21. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knoop het 1 nes 10 minuten vertraging. A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel een kwartier vertraging door technische problemen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp 10 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden.